ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. 12 van de 15 partijen in de Tweede Kamer hebben plannen die in strijd zijn met de rechtsstaat. Dat concludeert de Nederlandse Orde van Advocaten. In zeker 30 gevallen kunnen plannen van PVV en Forum voor Democratie helemaal niet worden doorgevoerd... omdat ze volgens de advocaten haak staan op de wet. De PVV wil bijvoorbeeld een verbod op islamitisch onderwijs en een boerkaverbod. Ook de plannen voor een totale asielstop van PVV, FVD en JA21 zijn te ambitieus zeggen de advocaten. Het is in strijd met internationale verdragen over het terugsturen van asielzoekers. Tussen Den Bosch en Bokstel en Den Bosch en Tilburg rijden nog urenlang geen treinen. Komt door werkzaamheden aan het spoor bij Vught. Het lukt niet om stroom te krijgen op de bovenleiding. Reizigers die baalden vanmorgen, al. Ik probeer gewoon in een bus te komen en ja, weet je, Waar gewerkt wordt vallen Spaanders, kunnen dingen misgaan. Nee, ja, ik, ik kom te laat op mijn werk. En nou ja, ik had nog geen tijd om na te denken. Dat is heel vervelend. <laughs> Om ik zijn kut, ja. Ik kwam vandaag naar de open dag van eh, TU Delft. En eh, ja, dat kan helaas niet. Eerst reden er ook geen vervangende bussen. Inmiddels rijden er stopbussen tussen Den Bosch, Vught en Bokstel. Zo'n 40 winkels van Albert Heijn in de regio Amsterdam gingen vanochtend later open dan verwacht. De sloten van de filiaren waren dichtgelijmd door demonstranten. Ze deden dat omdat de supermarkt Israëlische producten verkoopt en daarmee mensenrechten schendingen steunt. De politie doet onderzoek. Albert Heijn gaat aangifte doen van het dichtlijmen van die sloten. En het lijkt erop dat de storing bij apps als Snapchat, Signal, Roblox en games zoals Fortnite voorbij is. Bij allestoringen.nl kwamen vanochtend veel meldingen binnen van gebruikers... dat ze geen berichten kunnen sturen of helemaal niet kunnen inloggen bij bepaalde games. Het probleem daarvan lag bij een server, zegt onze techredacteur Stan Hulsen. Er was een grote storing bij Amazon Web Services. Dat is een online dienst waar veel eh, online ja, apps, websites en games gebruik van maken... zodat ze bereikbaar zijn. Daar was een grote storing... waar Waardoor bij veel van die platformen ja, die eigenlijk onbereikbaar waren of onbruikbaar. Heb ik het weer nog voor je. In het noorden en oosten buien. Op andere plekken is het voorlopig droog. Later opnieuw regen.